Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ziekenhuispersoneel dat werkt met coronapatiënten is volgende week waarschijnlijk al ingeënt. Dit is de verwachting van de ziekenhuizen. Gisteren op de eerste dag van de vaccinatie zijn zo'n 6000 acute zorgmedewerkers gevaccineerd. En begin volgende week kunnen dat er ruim 30.000 zijn. Het gaat dan om artsen en verpleegkundigen op de intensive care, de spoedeisende hulp, coronaafdelingen en op de ambulance. En die moeten allemaal over drie weken nog wel een tweede prik halen. In Washington wordt de schade aan het Capitool opgenomen. Het regeringsgebouw werd gisteravond bestormd en een tijdje bezet door gewelddadige Trump-supporters die het niet eens zijn met de verkiezingsnederlaag. Over twee weken wordt Joe Biden geïnstalleerd als president en Trump heeft inmiddels laten weten dat hij mee zal werken aan een geweldloze machtsoverdracht, zegt deze Amerika-deskundige. Hij heeft gezegd dus nu van er zal een vreedzame transitie zijn naar de volgende president. Dat is positief. Ehm, als hij die boodschap blijft uitdragen en blijft oproepen tot kalmte. Wat hij eigenlijk gisteravond niet heel erg hard heeft gedaan. Als hij dat wel gaat doen, dan zal het in relatieve rust kunnen gebeuren. Ja. Nou, daar kunnen we ook snel achter komen. Trump werd gisteravond geblokkeerd door alle grote social media, ook op Twitter. En die blokkade loopt rond deze tijd af. En een record voor Martin Garrix. Een van zijn tracks is een miljard keer gestreamd op Spotify. Zijn fans kregen geen genoeg van... Martin Garrix is de eerste Nederlander met zulke grote Spotify-cijfers. Hij komt ermee in een lekker lijstje terecht. Andere artiesten met zoveel streams zijn Ed Sheeran, Drake, Ariana Grande en Billie Eilish. Het weer dan nog. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Ook in de rest van het land kan nog een bui voorkomen. Het is 1 tot 4 graden. Morgen wordt het op meer plekken droog en is het iets minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten.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 A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. This I promise you. We'll always be together. This I promise you. open key. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants.